9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat South Carolina is een F-35 neergestort, een JSF. Het is de eerste keer dat dit type militair toestel neerstort. De piloot heeft zich met de schietstoel in veiligheid gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. De F-35 is het duurste vliegtuig dat de Amerikaanse luchtmacht kan inzetten. Het gebeurde gisteren voor het eerst in een gevechtssituatie in Afghanistan. Nederland gaat ook gebruik maken van F-35's. Die moeten de verouderde F-6 die het leger nu heeft vervangen. In Ravensburg in Duitsland heeft een man met een vleesmes mensen op straat aangevallen. Drie slachtoffers zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De aanvaller is opgepakt. De aanleiding is nog niet duidelijk. De politie roept mensen op om het onderzoek af te wachten... en geen overhaaste conclusies te trekken. In Bagdad is de voormalige Miss Irak doodgeschoten. Tara Fares was een invloedrijke vrouw. Ze had ruim 2,5 miljoen volgers op Instagram. Het model van 22 werd gezien als voorvechtster voor vrouwenemancipatie... vanwege haar eigenzinnige make-up en kledingstijl. Over de daders en hun motief is nog niets bekend. Eerder deze week werd in een andere stad een vrouw neergeschoten... die protesten leidde voor betere voorzieningen in de stad. Staatssecretaris Van Veldhoven laat onderzoek doen naar de veerdienst van en naar Ameland. De boot loopt vaak vertraging op. De route tussen het eh, Waddeneiland en het vasteland loopt door een vaargeul tussen zandbanken. De vaarweg wordt steeds moeilijker begaanbaar doordat die dichtslipt met zand en grind. In de brief aan de Kamer zegt de minister dat de verbinding daardoor onder druk staat. Een onafhankelijk onderzoeksbureau moet bekijken of er efficiënter kan worden gebaggerd. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur aan zee tot een graad of 6. In het binnenland tot 1 graad. En dan kan hier en daar ook vorst aan de grond optreden.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 I seen ya, I seen ya, I seen ya walking down in Chinatown. I called ya, I called ya, I called ya, but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my, I pay my, I pay my money to the president.